Nou? Wat kunnen ze daar nou voor reden voor hebben? Omdat ik jaren geleden een keer zelfmoord heb willen plegen. Toen mijn moeder overleden was. Toen heb ik nog een poosje in een inrichting gezeten. Ik heb daar nog een papier van. Kijk, het is me al eens eerder overkomen. Dat heb ik hier ook nog. En toen hebben ze me naar mijn huisarts verwezen, dokter Atema. En die zei, kwats, daar had u helemaal niet over moeten praten. Maar hoe kan dat nou? als ze daar zo'n dossier over je hebben. Hier, hier heb ik het. Daar staat, afgekeurd wegens een geestelijke depressie in recente anamnese en suïcidale neigingen. Dat is Latijn, voor zelfmoord. Maar dat wil toch niet zeggen dat ik nog een zelfmoord ga plegen? Ik kijk wel uit, één keer is genoeg of niet? Bovendien heeft niemand er last van. je dat. In ieder geval is het belazerd. Hij denkt dat het is omdat hij na de dood van zijn moeder zelfmoord heeft willen plegen. Dat heeft hij me verteld, ja. Het is toch idioot om die man daarmee zijn hele leven te achtervolgen? Bovendien, als hij weer in een inrichting zou komen, zou de gemeenschap het toch ook moeten betalen? Waar zijn ze in vredesnaam bang voor? Ik begrijp het ook niet. Het lijkt mij sterk overdreven. Dag, heren. Dag, meneer Slofstra. Meneer Beerta. De heer Meijering vraagt zich af of u er niets meer aan kunt doen. Nee, meneer Slofstra, ik kan er niets meer aan doen. Dank u wel. Dag, heren. Kunt u echt niets meer voor hem doen? Dit is onrecht. Ik zou een herkeuring kunnen aanvragen. Dan moeten we herkeuring aanvragen. Ik zal herkeuring aanvragen. Ik begrijp het probleem, Ik ben niet de eerste. Het is met deze man elke keer hetzelfde. Hij is niet te handhaven. Ik neem u dat niet kwalijk. Er zit ik anders op dan dat ik wat anders voor hem tracht te vinden. Ik zal u iets anders vertellen. Wij nemen deze man in dienst. In dienst? Wij kunnen hem heel goed gebruiken. Voor ons bureau heeft hij precies de vereiste kwaliteiten. Ben jij nooit in Duitsland geweest? Nee. Naar Duitsland ga je niet. Niet voor je plezier in ieder geval. Ik voel mij nergens meer op mijn gemak als in Duitsland. Duitsland is voor mij in de eerste plaats het land van Goethe en Heine. En van Stefan George en Rielke. Hoe weet jij dat? Omdat u geen gelegenheid voorbij laat gaan om dat te beklemtonen. En van Stefan George en Rielke. Wordt u nooit aan de oorlog herinnerd? Jawel, maar in de Bijbel staat want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonden niet meer gedenken. Zelfs hun huizen zijn verdomd Duits. Natuurlijk zijn hun huizen Duits. Het zou niet goed zijn als dat niet zo was. Lees jij nog altijd het vrije volk? Ja, je moet je toch eens abonneren op de NRC. Een intellectueel hoort geabonneerd te zijn op de NRC. Ik ben geen intellectueel, ik ben kantoorbediende. Sommige kantoorbedienden zijn ook intellectueel. Hoe doet u dat in Duitsland met de fooien? Net als in Nederland. Hoe doet u het dan in Nederland? Als een heer een man ontmoet, geeft de heer de man een voor. En hoeveel geeft zo'n heer dan? Wat hij in zijn zak vindt. Der Professor im ersten und der Herr im vierten Stock. Haben Sie vielleicht noch einen Wunsch? Nein, danke. Hebt u dat meisje nog een Natuurlijk. Ze had mijn koffer toch gedragen? Ah, daar zit zij. Ik heb in mijn hotel eh, naar u gevraagd, maar u was daar niet ingeschreven. In welk hotel heeft men u ondergebracht? In het Bergische Hof. Ja, in het Bergische Hof. Dat is voor ons zuinige Hollanders niet weggelegd. Wij zijn al tevreden met een eenvoudig burgermanshotel. Oh, het is een goed hotel. Ik ben er graag. Kunnen Sie mir bitte sagen, wo die Ausstellung ist? Ik möchte unseren Atlas dorthin legen. Ja, natuurlijk. Ik heb ihn gern. Das brauchen Sie nicht. Äh, eh, doch, doch, doch, doch. Sind wir uns schon mal begegnet? Nein, ich bin hier noch nie gewesen. Günther Mann, Sie arbeiten bei Professor Bertha? Ja. Das muss sehr anregend sein. Ja. Ich meine, solche Themen, wie Sie sie in den Niederlanden bearbeiten, sind ungeheuer interessant. der Klabatermann. Zum Beispiel? Es hat auch seine äh, Schwierigkeiten. Ja, selbstverständlich, wie alle unsere Themen. Ich bitte um Verzeihung, aber ich muss protokollieren. Wir sehen uns noch. Meine Damen und Herren, liebe Freunde und Kollegen, Ich bitte um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Seien Sie herzlich willkommen zum Ethnologenkongress. Herzlich willkommen. willkommen, willkommen, willkommen Eigenlijk zou je hierover een boek moeten schrijven. Alsof het een negerstam in Afrika is. De heilige verontwaardiging die dat zou oproepen. gedachte dat mij in dat ritueel een plaats zou worden toegewezen. En de zekerheid dat ik mij in dit gezelschap nooit naar behoren zou weten te bewegen. Een Bier bitte. Ja, ja, ja, ja, ja. Franzosen! Nein, Holländer! Hört es Ihnen, wenn wir heiter sind? Nee, nein! Ja, goed. Dit is dus het avontuur. Ik heb het vermoeden dat ik voor dit leven slecht ben toegerust. Er, er, er, Lukas bereiten die Landung der Fallschirmjäger vor. Bomben auf Nackartilleriestellungen und Befestigungen der Engländer. Wir geben eine Sondermeldung aus dem Führerhauptquartier vom 14. August 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht geht bekannt. Unter dem Druck der in rastloser Verfolgung zwischen dem Dniester und dem Dnieper nach Süden vorstoßenden deutschen, rumänischen, ungarischen und italienischen Verbände steht die Verteidigung der Westukraine durch die Sowjetwehrmacht vor ihrem völligen Zusammenbruch. Ich hab je gisterenavond gemisst. Ich bin die Stadt ingegaan. Möchten die Herren Kaffee? Ik heb een uitvoerig gesprek met Zijner gehad. En hij is het met me eens dat de kaart pas het eerste woord is. En dat we met de definitieve verklaring zullen moeten wachten tot de atlas voltooid is. Maar hij denkt ook dat het wel goed zou zijn als we in de tussentijd alvast een poging in die richting ondernamen. Al was het alleen maar om de aandacht van het publiek vast te houden. Heb jij al met Gunterman gesproken? Even. Zijna heeft zeer hoge verwachtingen van hem. Hij ziet hem als zijn opvolger. Het zou goed zijn als je eens een gesprek met hem had, want hij is ook degene die straks onze atlas zal recenseren. Ja. Oeh, niet zoveel als bij de Bruin. Kijk nog toch eens, jongen. Zoveel heb ik mijn hele leven nog niet gehad. Ik neem het wel. Zo is het beter. Al haalt het niet bij de koffie van de bruin. Zulke koffie krijg ik nergens. En ik ken geen smerige koffie. Darf ik mich zu inzetten? Maar Aber gerne, Professor. Ach, sagen ze toch niet, Frau Professor. Sagen Sie doch, Frau Kollege. Aber Sie sind Professor und ich nicht. Das ist zwischen uns doch von keiner Bedeutung, Herr Bertha, solange wie wir uns schon kennen. Was fanden Sie von der Vorlesung von Professor Seiner? Sehr anregend. Wie immer, wenn Seiner eine Anrede hält. Ich fand sie ausgezeichnet. Meiner Meinung nach ist er ein sehr großer Gelehrter, der für das Ansehen unseres Faches von größter Bedeutung sein wird. Ganz Ihrer Meinung. Völlig einverstanden. Sie sind für heute Abend auch eingeladen? Zu den Seinern. Sicher. Wir alle. Nicht? es nach dem Frühling. Ja. Frühling in Deutschland. Ja. Deutschland. Haben Sie unter den Deutschen gelitten? Sie haben meinen Bruder ermordet meinen älteren Bruder. Schrecklich. Ja, schrecklich. Herzlich willkommen. Sie kommen mitten in die Diskussion hinein.